Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne vallen elkaars infrastructuur en energiesector 30 dagen niet aan. Dat is de uitkomst van een telefoongesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Trump. Zowel het Kremlin als het Witte Huis melden dat Rusland tijdelijk met de aanvallen stopt. De presidenten belden over een Amerikaans voorstel voor een wapenstilstand. Poetin kwam erop, zoals verwacht, met eigen voorwaarden. Zo eist hij dat de VS en Europa geen wapens en inlichtingen meer leveren aan Oekraïne. Binnenkort moeten ook andere onderhandelingen starten. Als eerste over een bestand op de Zwarte Zee. Daarna moet het volgens het Witte Huis gaan om blijvende vrede. De Nederlandse ambassade in Madrid waarschuwt Nederlanders in Spanje voor hevige regenbuien en overstromingen. Tot donderdag gelden weerwaarschuwingen in verschillende delen van het land. Nederlanders moeten lokale nieuwskanalen in de gaten houden, is het advies. Vanwege het slechte weer treden rivieren buiten hun oevers, wat leidt tot overstromingen. In de provincies Malaga en Cordoba zijn vandaag en gisteren meer dan 400 huishoudens geëvacueerd vanwege het stijgende waterpeil in de rivieren. De mannen die verdacht worden voor de moord op vier Nederlandse journalisten in El Salvador... moeten op 23 april voor het eerst voor de rechter verschijnen. De Icon-journalisten werden vermoord in 1982. Nu, 43 jaar later, begint het proces. De verdachten zijn een oud-minister van Defensie en twee oud-officieren. In een schroothoop in Amsterdam is vanmiddag brand uitgebroken. Daarbij kwam zoveel rook en stank vrij dat omwonenden een NL-alert hebben ontvangen. Ze krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatoren uit te zetten. De brand woedt in het westelijk havengebied.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 luisteraars bij ZFM Jazz... op deze nog steeds fantastisch zonnige lentezondagochtend... een strak blauwe lucht boven Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter... en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. We begonnen het tweede uur van ZFM Jazz... met een opname van The Preacher Man... met op de Noordstraks Efraim Trujillo. En op Hammondorgel Rob Mostert en Chris Strik op drums. Een opname van het album Blue uit 2018, getiteld Follow Our Lead. Eh, we hebben hem ook wel in eh, Theater de Kocht gezien bij Jazz in Zandvoort. En wat mij betreft mag hij weer eens een keertje terugkomen, want ik vind het heerlijk swingende muziek. En Hammond-orgel als jazzinstrument is weer helemaal terug op dit moment. Als tweede nummer van dit tweede uur heb ik een eh, pianist voor u klaarstaan... en wellicht niet zo bekend hier in Nederland... Phineas Newborn Jr. Eh, Phineas Newborn Jr. werd geboren in Whitefield en overleed in Memphis... en kwam uit een heel muzikale familie. Hij heeft bij Charles Mingus gespeeld. Eh, hij heeft met J.J. Johnson en Kay Winding opgetreden met Red Garland. Uh, getoerd met de Mills Brothers in Europa. Eh, met drummer Roy Haynes gespeeld en Philly Joe Jones. Maar zijn gezondheid was nogal broos. Dat betekent dat hij steeds weer zijn carrière moest onderbreken vanwege gezondheidsklachten. En uiteindelijk overleed hij in mei 1989 pas 57 jaar oud aan de gevolgen van kanker. Maar een begenadigd pianist en vandaar dat ik, mocht u hem nog nooit gehoord hebben... graag u kennis laat maken met Phineas Newborn Jr. Begeleid door Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Een opname van 16 oktober 1961 in, eh, in eh, Los Angeles. Het album is getiteld World of Piano... en het nummer wat ik ga draaien is getiteld Mantega. zo maakt u kennis met Phineas Newborn Jr., de pianist... met op dit nummer een geweldige rol ook voor Philly Joe Jones op drums. Eh, weer tijd in de tweede uur voor wat vocaals. En daarvoor heb ik klaarstaan uh, Mel Tormé. En Mel wordt begeleid door George Shearing op piano en Don Thompson op bas. Het komt van de, het album Top Drawer uit maart 1983. En het nummer is getiteld Shine on Your Shoes. When you feel as low as the bottom of a well.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 You lose your blues when there's a shine, when there's a shine, a shine, yeah. Mel Tormé, Shine on Your Shoes. Met naast Mel en George Shearing ook een hoofdrol voor de bassist Don Thompson. Eh, weer terug naar de artiest van vandaag, Scott Hamilton. Ik heb nu een eh, opname uit 1979 klaarstaan van het album No Bass Hit. En dat betekent ook dat Scott eh, zonder basbegeleiding speelt. Het is Scott op tenor, Dave McKenna op piano en Jake Hanna op drums. Luistert u naar If Dreams Come True. Scott Hamilton, If Dreams Come True. En voor degenen die pas in het tweede uur zijn ingeschakeld... Eh, nog even de volgende mededeling. Scott speelt dinsdagavond 18 maart bij Podium De Nieuwe Kamer... in Theater Musicon in Den Haag. En er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Dus Scott Hamilton, dinsdagavond 18 maart, Podium De Nieuwe Kamer. Van harte aanbevolen. Dan eh, weer wat eh, vocaals. Eh, we hadden net een meneer die zong, Mel Tormé. Dan nu een mevrouw, June Christie. van het dubbelalbum The Cool School en Dory and Me. June Christie wordt begeleid door het Joe Castro Quartet... met Teddy Edwards op de Noord, Joe Castro piano... Leroy Vinegar op bas en Billy Higgins op drums. Een opname op eh, Capitol Records uit 1960. En het nummer is getiteld All You Need Is A Quarter. you got music, that's what you got. You got romance, that's what you got. You got stardust, that's what you got. You got loving, that's what you got. All you need is a quarter, a quarter, to put in quarter, one a dime. Save yourself a nickel, have yourself a time. At a two-bit jamboree. En dat was June Christie. Dan uh, heb ik nu een zeer bekende standaard klaarstaan. Namelijk de compositie van Thelonious Monk Round Midnight. Uh, we kennen allemaal, denk ik, de uitvoeringen van uh, Thelonious zelf en van Miles Davis. Maar ik heb vandaag gekozen voor een opname gespeeld door het Modern Jazz Quartet. Het komt van het album At the Opera House. En eh, we horen het Modern Jazz Quartet in zijn klassieke bezetting. Dus met John Lewis op piano, Mill Jackson op vibrafoon... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Een opname uit 1957 met de Chicago Opera House... luistert u naar hun versie van Round Midnight. Southern Jazz Quartet featuring Mill Jackson. En dat herinnert me aan een eh, anekdote van eh, Frits Landersbergen... die eh, als jonkie een keer met Mill Jackson mocht spelen... met het orkest onder leiding van Rogier van Otterlo... in de tijd had je nog mooie jazzprogramma's op de tv. En Frits vertelde toen dat hij erachter kwam... dat Mill Jackson geen noot kon lezen. Dat al die beroemde nummers geschreven door diverse artiesten en ook door John Lewis zelf. Dat eh, hij alles op het gehoor moest doen omdat hij eh, nogmaals geen noot kon lezen. Fantastische muzikus Milt Jackson. Eh, we gaan over naar wat anders. De Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders met Wayne Henderson op trombone... Wilton Felder op tenor, Joe Sample op piano... Victor Gaskin bas Sticks Hooper op drums. Eh, een opname van 24 mei 1961 van het album Freedom Sound gaan we luisteren naar het nummer Koen. En dat waren de Jazz Crusaders met het nummer Coon. We gaan weer wat vocaals doen en wel met Chad Baker. Chad heeft eh, in augustus 58 een eh, album uitgebracht getiteld Chad Baker Sings. En op alle nummers hoor je hem inderdaad zingen en eh, hier en daar ook trompet spelen.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 You make me feel so young. You make me feel there's songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Cause you make me feel so young. do do met You Make Me Feel So Young. Uh, weer even heel wat anders. We gaan luisteren naar het Max Roach en Clifford Brown quintet. Clifford Brown natuurlijk heel jong al overleden... maar heeft toch een paar prachtige composities achtergelaten... die nog veel gespeeld worden. We luisteren hier naar Clifford Brown op trompet... Harold Land op tenor, Richie Powell piano... George Morrow bas en natuurlijk de meester zelf Mark Roach op drums... Een eh, opname van 6 augustus 1954. En het nummer is een compositie van Clifford Brown, Dahoud. dat waren de klanken van Max Roach en het Clifford Brown Quintet. Daar Uh, eh, de laatste keer dat we de featured artist van deze dag gaan draaien, Scott Hamilton. Eh, en dit keer samen met zijn quintet en de vocaliste Maxon Sullivan. Maxon Sullivan dus vocaal, Scott op tenor, John Bunch piano, Chris Flory gitaar, Phil Flanagan bas en Chuck Ricks op drums. Het is ook weer een opname uit eh, Japan op Concord. Opgenomen januari 85 in de PSC studio in Tokio. Luistert u naar You're a Lucky Guy. You're a lucky guy when you consider the highest bidder can't buy the gleam in your eye. You're a lucky guy. Thank your lucky stars. You've got a honey who wants no money, who'll take you just as you are. Thank your lucky stars. Hey, fella, say, fella. Don't you realize it's faded? You're rated. Open up your eyes. You're a lucky guy. It's the beginning, so take your penny and let your troubles go fry. No one can deny you're a lucky guy. When you consider the highest bidder can't buy the gleam in your eye, you're a lucky guy. Thank your lucky stars. You've got a honey who wants no money. Take you just as you are. Thank your lucky stars. Say, fella, say, fella, don't you realize it's painted, You're rated. Open up your eyes. You're a lucky guy. It's the beginning, so take your inning. Let your troubles go fry. Ja, dat eh, was eh, de Scott Hamilton Quintet met Maxine Sullivan als zangeres. Eh, een stukje big band. De Paul Koen big band, een bekende Duitse big band... met allemaal topmuzici, waaronder onze Nederlandse Ak van Rooij. Het is een opname uit 2003, het 3 Set Festival Minds in Germany... En eh, het nummer is getiteld Herring South. dan eh, nog een keer eh, een swingend big band geheel. Count Basie, Tommy Flanagan Trio, Ella Fitzgerald, Shiny Stockings. stockings that I wear when I'm with you. I wear Cause you told me that you dig that crazy hue when we go to a dance. Do you think of romance? Oh no, you take a glance at those Chinese stockings. Then come some chick along with great big stockings too you smile and you leave me lonely. What am I to do? I guess I'll have to find a new, find a new kind. do. dat was uh, Ella Gerald met Shiny Stockings. Ik kon hem niet helemaal draaien, want we lopen al tegen de klok van 12 En eh, ik wilde u danken voor uw aandacht vandaag. Ik hoop dat u genoten heeft van mijn muziekkeuze. En eh, we gaan eruit met eh, het laatste nummer van het Dylan Taylor Trio. Dus ik neem u even mee naar de Ocean Bar van de MS Noordam van de Holland-Amerika-lijn waar Salvatore Spano op piano, Joachim Piris op gitaar en Dylan Taylor op bas op 10, 12, 2025 Take the A-Train speelde.